Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Syrië zijn drie Amerikanen doodgeschoten. Het gaat om twee militairen en een burger die als tolk fungeerde. De aanvaller is ook gedood. Volgens het Amerikaanse leger was hij lid van de islamitische terreurgroep IS. Een onbekend aantal mensen raakte gewond bij de aanval... onder wie zeker twee Syrische militairen. De gewonden zijn met helikopters overgebracht naar een Amerikaanse basis... In het oosten van Syrië zijn honderden Amerikanen gelegerd voor de strijd tegen IS. Syrische en Amerikaanse militairen bezochten vandaag samen een stad in centraal Syrië toen ze werden aangevallen. De grens tussen Cambodja en Thailand blijft voor onbepaalde tijd gesloten. Dat heeft Cambodja besloten. Sinds vorige week zijn er weer gevechten in het grensgebied tussen de twee landen. Cambodja en Thailand beschuldigen elkaar van bombardementen en beschietingen. De landen zijn het al meer dan een eeuw oneens over hun gedeelde grens. De Amerikaanse president Trump zei gisteren dat er na een overleg een wapenstilstand was afgesproken... maar Cambodja en Thailand ontkennen dat. Het Israëlische leger zegt dat het een sleutelfiguur binnen Hamas heeft gedood... bij een aanval in Gaza-stad. Israëlische media melden dat het gaat om Ra'at Sad. Ook drie anderen zouden bij de aanval zijn gedood. Op dit moment is er een staakt het vuren van kracht in Gaza... Sinds dat bestand op 10 oktober is ingegaan... wordt er nog wel geregeld luchtaanvallen gemeld in Gaza. In een veilingshuis in Brussel heeft een uniek exemplaar van de Code Napoleon... het Franse burgerlijk wetboek, 51.000 euro opgebracht. Het perkamentenboek kwam uit een privécollectie en is meer dan 200 jaar oud. Vandaag de dag is de code nog steeds in sterk herziene vorm nog steeds van kracht in Frankrijk. En het weer vanavond droog en vrij helder. Vannacht koelt het af naar graad of 3 en er is kans op mist. Morgen alleen in het zuiden kans op wat zon. In de rest van het land blijft het grijs bij ongeveer 8 graden. Dit was het NOS Journaal.